7 uur. Dit is Maud met het NWS Journaal. In Bangladesh heeft de politie een restaurant in de hoofdstad Dhaka bestormd... waar gewapende mannen urenlang tientallen mensen gijzelden. Onder hen waren zeven Italianen. De groep viel het restaurant in de diplomatieke wijk gisteravond binnen. Daarbij werd geschoten en ook gingen explosieven af. Twee agenten kwamen om het leven. De aanval in Dhaka is opgeëist door terreurorganisatie IS... Die heeft op sociale media foto's geplaatst van slachtoffers van de gijzeling. Bij de bestorming van het restaurant in Dhaka zouden zes daders om het leven zijn gekomen. In Rio de Janeiro zijn twee gestolen containers van Duitse tv-zenders teruggevonden. Die zaten vol met tv-apparatuur en decorstukken voor de Olympische uitzendingen van onder meer zender ARD. De containers waren net aangekomen na een zeereis uit Europa. De vrachtwagen waarmee ze naar het Olympisch dorp werden vervoerd werd onderweg gekaapt. De politie heeft de containers teruggevonden in een loods in een buitenwijk van Rio. Er is niemand aangehouden. De apparatuur is zo'n 4 ton waard. AFT van der Heijden schrijft dit jaar het groot dicté de Nederlandse taal. Dat heeft de Volkskrant bekendgemaakt, een van de organisatoren. Van der Heijden zegt in de krant dat hij het dicté elk jaar op tv volgt. Uitnodigingen om aanwezig te zijn hield hij stevast af toch was hij meteen enthousiast toen hij werd gevraagd als schrijver. De 27e editie van het dicté is dit jaar op 17 december. De atleet Usain Bolt heeft zich geblesseerd teruggetrokken uit de Jamaicaanse kampioenschappen. Het toernooi geldt als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen in Rio. Bolt zou vandaag de finale van de 100 meter lopen, maar volgens lokale media heeft hij een hamstringblessure. Hoewel Bolt nu de officiële kwalificatie voor de Olympische Spelen mist... kan hij nog dispensatie krijgen van de Jamaicaanse Atletiek Unie. Het weer vandaag geregeld zon, maar ook kans op een bui, vooral vanmiddag. Het wordt 16 tot 19 graden en er waait een stevige wind.